Twee uur, Jan van de Putten met het NOS-journaal. Rond het Tahrirplein in Cairo zijn betogers en ordentroepen opnieuw slaags geraakt. Er zijn grote hoeveelheden traangas afgevuurd op betogers... die aan de randen van het plein en in de straten eromheen staan. Op het plein zelf zijn nog altijd tienduizenden mensen... die het directe vertrek eisen van de militaire raad... die het land bestuurt sinds de val van president Mubarak. De Arabische nieuwszender Al Jazeera meldt dat de parlementsverkiezingen die voor maandag gepland staan worden uitgesteld. Dat zouden bronnen rond de minister van Binnenlandse Zaken bekend hebben gemaakt, maar het bericht is niet bevestigd. Supermarktketen Jumbo neemt concurrent C1000 over, dat de bronnen aan de NOS. Met de overname zou bijna een miljard euro gemoeid zijn. C1000 valt onder een investeerder en groothandelsbedrijf Schuitema. Ongeveer 300 supermarktondernemers die bij Schuitema zijn aangesloten... zijn vanavond geïnformeerd over de overname. Het nieuws wordt morgen officieel bekendgemaakt. Jumbo nam eerder Super de Boer over. Met de overname van C1000 wordt Jumbo de tweede supermarktketen van Nederland achter Albert Heijn. De Amerikaanse politie heeft zeven mensen gearresteerd... na aanvallen op leden van de Amish-gemeenschap. Onder hen zijn de leider van een kleine rivaliserende Amish-groep... en drie van zijn zoons. Ze zouden baarden en hoofdhaar hebben afgeschoren... van andersdenkende geloofsgenoten. De Amish gebruiken geen elektriciteit en auto's... en leven volgens strenge bijbelse regels. Getrouwde mannen laten hun baard staan. De vrouwen laten hun hoofdhaar groeien. Het haar afscheren geldt als een grote belediging. Volgens de politie hebben de arrestanten met hun daden grote onrust veroorzaakt onder de Amish in de staten Ohio, Pennsylvania en Indiana.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 Ja, ik beloof je niet te veel. Ik hou van je, maar slaap nu. Ik drink op elke vrouw die mij niet zag. Op ieder kind dat ik niet had. En jij die mij zo lang bezat. Ik drink op ieder huis dat ik verliet, op elke vriend die mij verriet. En jij die mij toch binnenliet. En jij die mij toch binnenliet. Toen die nacht, vlak voor die bioscoop, het regende en het goot langs de stille gang. Ik voer daar met mijn boot. En toen heel onverwacht stond jij daar stil. En lachte, ik zie nog je mond. Je lippen waren rond. Je rode lippen rond. Je rode lippen rond. Ik drink. Gelukkig word ik niet goud dronken zie de jaren lonken. Vannacht schrijf ik een boek. Ik zie de beelden die ik zoek. Je krijgt pas laat een overzicht. Pas tegen het vallen van de nacht. Het einde van het licht. Slaap me wees alleen. Slaap me door mijn leven heen. Ik drink op elke ongeschreven brief, op elke schoft, elk negatief, op elk vergeefs, ik heb je lief. Ik drink op de gedachten die ik had, op de gevolgen die ik vergat, maar jij die mij verdedigd had. En jij die mij verdedigd had. zacht in dat café vroeg, mag ik met je mee? En ik, die niets verstond, ik was wat in de war. Mijn ogen stonden star, maar jij keek daar doorheen. En jij begreep meteen, er zit iemand alleen, zit iemand alleen. Ik drink op het gevecht van jou en mij. Op het gevloek en het gevrij. En op het keren van het tijd. Ik drink op elke dag die is geweest. Op elke lach, op ieder feest. En jij die dit toevallig leest. Ik drink op elke vrouw die mij niet zag op ieder kind dat ik niet had. En jij die mij toch wel bezat. En jij die mij... Drink, de stem, je hebt hem natuurlijk herkend... dat was de stem van Ramse Shaffi, een trek van zijn LP uit 1978. Een album dat verscheen onder de titel Dag en Nacht. Een chanson origineel. Het origineel is namelijk van Serge Reggiani. Serge Reggiani die komen we later tegen in de nacht. Hoewel nacht, dan is het alweer ochtend. Zo eh, ergens eh, om en bij half zes dan hoor je Serge Reggiani zelf nog een keer zingen met een chanson. Dit is uit 1978 en die Nederlandse tekst die werd destijds gemaakt door Boudewijn Spitsen nacht ging anders met zoals gebruikelijk eh, het leukste uit sprekers met koppen. Maar daar hebben we even een probleempje. <laughs> een van de items komt te vervallen. Elke week dan hoor je namelijk ook eh, de column van Wim Daniels. Maar door een eh, technische stoor, misschien heb je dat ook gehoord afgelopen zaterdag als je zat te luisteren. die column die is door een technische stoor niet helemaal uitgezonden. Dus kunnen we die column ook niet uitzenden. Vandaar eh, niet alvast een fragment dit uur, maar wel eh, straks tussen 4 eh, en 5. Om preciezer te zijn tussen half en vijf. Wel het leukste uit Spijkers met Koppen met twee cabaretfragmenten. En sowieso de column van Martijn Koning. Nou, tot zover dan de huishoudelijke mededelingen. Laten we verder gaan met de muziek. Zij is op dit moment in Nederland. En was afgelopen avond in Amsterdam voor een optreden in Paradiso.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 Maria dus die afgelopen weekend al in het land was. Zondag was uh, eh, voor een optreden in Rotterdam, maandag in Heerlen... en wat ik al zei, gisteravond in Amsterdam. En daar zal ze vanavond ook een optreden doen. Maria Mena, je hoorde haar met eh, een van haar grote successen... You're Not The Only One. En de versie die, ze, eh, die je hoorde die zong zij op 16 september jongsleden in het ochtendprogramma van Giel op 3FM. Dit is nieuw, dit is namelijk Snow Patrol en een track van hun nieuwe album. A hand upon my forehead The joke and then the laugh Waking up in your arms A place to call my own is all I ever wanted from life. This is all I ever wanted from life. Ireland in the World Cup. Either north or south. The fan club on the jukebox the birds and yes, the bees. This is all I ever wanted from life. This is all I ever wanted from life. This is all I ever wanted from life. Words of reassurance but only if they're true. Just some simple kindness, no vengeance from the gods. This is all I ever wanted from life. This is all I ever wanted from life. This is all I ever wanted from life. to share what I've been given. Some kids eventually, and be for them what I've had. A father like my dad. This is all I ever wanted from life. This is all. van de vrijstukken van uh, Fallen Empires. Het nieuwe album van de band Snow Patrol uit eh, Schotland. En ik neem aan dat dit ook gespeeld wordt als 1 eh, en 2 maart op zullen treden in Ahoy, Rotterdam. Fallen Empires, dus het nieuwe album van Snow Patrol. Ik laat je nu een plaat horen van een man die de afgelopen week dagelijks tot vervelend toe, <laughs> wat mij betreft, eh, in het nieuws was. En eh, hij was in het nieuws met iets wat absoluut niet met muziek te maken had. Maar in 1970, of in de jaren 70, te maakte hij wel een plaat. ze kijken van de verre neef. Wat kreeg die jongen klappen, want die handen was op dreef. Toen kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Ze gimpje zonder op de mat en hij lag in de zaal. Ooi, ooi, ooi, ja, dat was meneer Loei. Het was niet of je zomaar uit je schoenen Ooi, ooi, hoi, hoi, ja, dat was meneer Loei. ze je met onze neef op jou. We hoopten dat hij zo zijn blauwe oog vergeten zou. Maar in een zaakje riep hij dat er dubbel werd geteld. De ober haalde uit en zei, dit is je wisselgeld. zijn armen heeft maar meteen naar huis gebracht. Maar zijn echtgenoten wachten woedend in de gang. Dit was de mooiste wedstrijd en wij zaten eerste rang. bekend. Johan Cruijff, inderdaad. Eh, die maakte in 1969, ja, als je <laughs> afgaat op je herinnering... dan vervagen de, de, tijden af en toe een beetje. Ik zei uit de jaren 70, maar het was toch uit 1969 toen dit gemaakt werd. Onder leiding van Peter Koelewijn. Dit, oei, oei, oei, dat was me weer een loei. De enige plaat die hij gemaakt heeft. En dat is me goed ook dat het bij die ene plaat is gebleven. Het was destijds eh, wel eh, in bij platenmaatschappijen om voetballers iets te laten zingen. Ik kan me herinneren dat eh, eh, Simon Taamater, die heeft destijds eh, nog een plaat gemaakt... Maar daar, <laughs> daar, heb ik ook niet, niet, kan me ook niet veel meer van herinneren. Ruud Gullit, maar dat is dan weer later. En nou ja, zo hebben ze nog een aantal voetballers uh, de platenstudio ingekregen... om al dan niet een succesvolle plaat gemaakt. Meestal werd het wel in eerste instantie veel gedraaid op de radio... maar van grote verkopen kwam het uiteindelijk niet. Ja, deze man heeft ook wel opzien gebaard. Na zijn dood, postuum nog in het nieuws eh, verschenen. Omdat hij ooit in een pornofilm heeft gezeten, ja. When I was 17 It was a very good year It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was seventeen. When I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. and it came undone when I was twenty one. When I was was 35. It was a very good year. It was a very good year for blue blooded girls of independent means. We'd ride in limousines chauffeurs would drive when I was 35. days are short. I'm in the autumn of the year. And now I think of my life and clear. It was a very Frank Sinatra, eh, ja, want toen hij 19 eh, was... toen had hij eh, nou, nauwelijks een cent op zak. En om een beetje aan geld te komen... ging hij voor 100 dollar acteren in een pornofilm. Vrijwel onherkenbaar, want hij had een masker op... Niet dat ik die film <laughs> heb gezien, want die scheen inmiddels al vernietigd te zijn. Maar goed, harde wijze kunnen we niet meer achterhalen. Maar het is wel opgetekend door een biograaf, Darwin Porter... die heel uitgebreid eh, heeft onderzocht hoe dat precies zat met dat eh, filmpje. Sammy Davis Jr., dat, eh, nou, dat was er ook zo eentje, <laughs> een verzamelaar van obscure porno. Die ja, had, zo wil het verhaal, inderdaad een kopie van die film. En in 1972 toen vertoonde hij die voor zijn vrienden... met de aanwezigheid van Sinatra. <laughs> maar Sinatra was not amused. En dat is dan een understatement. Goed, ieder geval van eh, Frank Sinatra in wat, eh, een van wat mij betreft zijn mooiste nummers. En het is niet de originele versie hoor. In 1965 zette hij dat op de plaat. Het was The Very Good Year, een compositie van Erwin Drake. En het origineel dat staat op naam van het Kingston Trio. En een paar jaar later toen maakte Frank Sinatra dat voor zijn LP September of My Years. En het fraaie arrangement dat je hoorde, dat was van eh, de orkestleider Gordon Jenkins. Frank Sinatra dus uit een ver verleden, 1965, met It Was A Very Good Year. Het zijn ook goede tijden voor eh, zangeres Rihanna. Van haar ook een nieuw album uit. Do Your uh, Thing, liedje dat je kan horen op het nieuwste album Talk That Talk van Rihanna. Rihanna die zich ook nog uh, bezig met andere zaken. zoals zij het gezicht worden van de jeans en ondergoedlijn van de firma Armani. En dus eh, ze heeft, eh, zoals het bericht wil, geholpen met het ontwerpen van... slipjes en dergelijke. Nou, <laughs> Alsof dat mensen geen andere dingen aan de hoofd heeft. Nou ja, goed, het wordt in ieder geval als zodanig eh, meegedeeld. En eh, ze zal er eh, wel weer nog meer bij verdienen. En Armani kan er dan weer mee gaan dwepen met van... oh, dat heeft ze ontworpen. Laat zich maar met de muziek bezighouden, want daar is verder niks mis mee. Rihanna, talk that talk, je hoorde Do Your Thing. En dit wordt It's Your Thing. Dat is dan jaren 60 muziek. 69 om precies te zijn. Ashley Brothers. It's your thing. Do what you wanna do. ask, or oh, is it cool? Or is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be here. van uh, eh, Rihanna had ik zoiets van... laten we eens een, uh, een soulblok van maken. En na uh, Rihanna hoorde je dan de Ice Brothers... met eh, dat hele fraaie wat liedje wat ze hadden, It's Your Thing. En vervolgens The Brothers Johnson, Strawberry Letter number 23. Een plaat uit 1977 te vinden op hun LP Ride On Time. Een album dat geproduceerd werd door Quincy Jones. En dit werd geproduceerd door Narada Michael Walden. Op de sax, de betreurde Clarence Clemens van de E Street Band.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 Ze zou er ernstig aan toe zijn, maar inmiddels heeft ze zich alweer diverse keren in de openbaarheid laten zien. Je hoorde van haar uit 1985 Freeway of Love, waarin zij bijgestaan werd door het saxofoonspel, de saxofoon van Clarence Clemens. De bedeurde Clarence Clemens die eerder dit jaar overleed. En vervolgens, en dat was dan in 1996, een Britse zanger die slechts één hit heeft gehad, maar wel een hele <laughs> vette. Return to the Mac, 1996, de zanger Mark Morrison. Nog solplaat soulplaat daarna gaan we iets serieus draaien. Die ene soulplaat is van eh, twee jaar geleden. die hoort de eh, bijzondere samenwerking tussen Alicia Keys en Beyoncé. Put it in a love song. What up, What we want? them to say. van twee jaar geleden wat je hoorde. Put It In A Love Song, de samenwerking van Alicia Keys en Beyoncé... te vinden op het album van Alicia Keys, The Element of Freedom. Oudejaarsavond, dan kan je er weer uitgebreid voor gaan zitten met... Eh, goed glas rode wijn of misschien wel een biertje erbij. Eh, de oliebollen en de televisie aan op Nederland 1. Want dan kun je kijken naar de avondconferentie van Joep van het Hek. avondconferentie die een titel heeft, namelijk De Tweede Viool dat zal dan in de loop van de nacht nog een keer herhaald worden. Maar die herhaling van de tweede viool die gaan we ook op de radio doen. En namelijk hier in de nacht ging het anders. In de allereerste nacht ging het anders. Dan komt er een totaal ander programma onder de titel Humor Radio. Dat is variant op Humor TV, themakanaal van de, de VARA. Humor Radio. Daarin laten we de hele nacht hele leuke liedjes en sketches en conferences met elkaar afwisselen. En in het laatste uur dan krijg je de herhaling van de tweede viool van Joep van het Hek. Maar goed, dat is allemaal eh, volgend jaar. Duurt nog allemaal eh, ruim een maand. Maar na aanleiding en in het kader van die tweede viool... die oudjaarsavondconferentie van Joep van het Hek... was Joep eh, zeer onlangs te gast bij Sarah op zondag. Het programma dat elke zondagavond te beluisteren is op Radio 2. Sarah Koos had daar een gesprek met Joep van het Hek... en Joep van het Hek had Tom Scherpenzeel meegenomen. Zong daar twee liedjes... Een van de mooiste die hij ooit heeft gemaakt. Joep van het Hek, meneer Alzheimer. Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn gelei hierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud... Ben ik dit lied allang vergeten? Dan weet ik niet wat ik vanavond zong. Maar nu wil ik daar niets van weten. Want nu ben ik nog goed en bij en jong. Genoeg om eventjes aan u te vragen. Mijn probleem is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dagen als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood. Wilt u een beetje selecteren, zodat ik de mooie dingen wel onthoud. Dus als ik in mijn stoel zit weg te teren, dat ik nog even mag denken aan mijn vrouw. Met wie ik zoveel jaren heb gevreden, met wie ik zoveel jaren heb gewoond. Dat ik toch een beetje weet het deed. Omdat mijn eigen lijf mij dat er nooit meer toont. Ach, ik wil best een heleboel vergeten. Ik weet zo al twaalf vrouwen op een rij. Van zeker drie zou ik de naam al niet meer weten. En de rest verzuipt ook in die grijze brei. Er is meer dan genoeg om mee te nemen. Pak mijn angsten, mijn wanhoop en verdriet. Pak ze zal ze echt nooit claimen. Maar al het mooie, neem dat niet. Pak mijn geld, mijn leugens en mijn ruzies. En me niet te vaak te toon. Maar laat aan mij die paar illusies. En de liefde voor mijn dochters en mijn zoon. En één ding mag u zeker pakken. Daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken. Maar ik smeek u, neem mij mijn doodsangst af. Zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijne, zonder angst. Meneer Alzheimer, valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijne, zonder angst. Meneer Alzheimer valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bang. door Ton Scherpenzeel aan de vleugel. In meneer Alzheimer en Joep van het Hek dus op Audioavond op de televisie. En wat ik je niet horen, dat was de manier waarop hij meneer Alzheimer zong... zo'n anderhalf week geleden op de zondagavond op het Radio 2-programma... in het Radio 2-programma van Sarah Kroos. Sarah op zondag. kun je in een iets frivolere versie als leven na de dood. Na de dood. Ja, dat is uh, van Freek de Jong inderdaad. Hier is het origineel, Death is Not The End, Bob Dylan. When you're sad and when you're lonely. And all that you've held secret falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Not the end. that you cannot comprehend. Just remember that death is not the end. And all your dreams have vanished, and you don't know what's up the bend. Just remember that death is not Just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping door het dat Kent van Freek. De jongen, je hoort nu eh, Bob Dylan dus zingen. En je kan deze versie terugvinden op de LP Down in the Groove van de Meeste. Zo dadelijk het nieuws met Jan van der Putten. Maar tot die tijd laat ik je nog even genieten van eh, Nancy Wilson. Uit de jaren 60 komt hetgeen wat ik je nu laat horen. Nancy Wilson en Don't Rain on Your Parade. someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to live, just sit and potter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Who told you affection, the sender or the shiny apple of its eye. I gotta fly once, I gotta try once, Only can die once, right, sir. Oh, life is juicy, juicy, and you see, I gotta have my bite, sir. Get ready for me light, cause I'm a drummer. I've simply got to march, my heart's a drummer. No!